Al doen clubs ook van alles zelf om te voorkomen dat het misgaat. Zoals FC Den Bosch. We gaan eh, allereerst het gesprek aan met de supporters zelf. We zijn als betaald voetbalorganisatie bezig om onze uh, orgaan eh, beter in te richten, dus beter in te vullen. Dat betekent trainingen voor ons eh, personeel. Bijvoorbeeld eh, de stewards die als hier als vrijwilliger staan. Maar ook de beveiligingsorganisatie die wij, die wij inzetten tijdens de wedstrijden. Dus je ziet ook dat het ja, professioneler wordt binnen onze vereniging. Afgelopen seizoen liep het bij FC Groningen bijvoorbeeld verschillende keren uit de hand. Zo werd verdediger Jetro Willems geslagen door een fan en werd er vuurwerk op het veld gegooid. Pakketbezorgers van PostNL hebben de afgelopen maanden druk gehad. Ze bezorgden meer pakketjes dan in de eerste maanden van het jaar. Mijn collega André Meijnema dook in de cijfers. Een beter kwartaal hebben ze achter de rug. Omzet 771 miljoen euro. Dat is 3% meer dan in het eh, tweede kwartaal van vorig jaar. En uiteindelijk staat er onderaan de streep na drie maanden... een netto winst van 12 miljoen euro. Met de gewone post gaat het juist niet lekker, want we versturen steeds minder brieven. PSV weet iets meer over hoe ze de Champions League poolfase moeten bereiken. Ze spelen in de play-offs tegen het Schotse Rangers FC of het Zwitserse Servet. Had slechter kunnen uitpakken, zegt commentator Andy Houtkamp. Rangers heeft een paar bekende spelers voor Nederland. Danilo, ex-Feyenoord, Sam Lammers, eh, ex-PSV onder andere. En Cyril Dessers, ook ex-Feyenoord. Eh, servet staat nummer 5 in Zwitserland, doet het dus ook niet al te best. Dus je zou zeggen op papier een uitstekende loting. Maar eerst moet PSV de derde voorronde nog overleven. De Eindhovenaren moeten morgenavond thuis aan de bak tegen het Oostenrijkse Stroom Graz. Ajax weet ook tegen wie ze moeten om de groepsfase van de Europa League te halen. Zij spelen tegen Astana uit Kazachstan of tegen Ludogorets uit Bulgarije. Dan het weer. Vanavond blijft het droog en koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint het zonnig, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen... en in de avond wordt er meer regen verwacht. Het wordt 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Bad Een kwartiertje vertraging door de werkzaamheden daar.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 Gemeenten gaan strenger letten op de veiligheid in voetbalstadions. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. In zeker 21 gemeenten moeten clubs nu een stadionvergunning hebben. En dat zijn er vijf meer dan vorig jaar. Het OM mag van de rechter het DNA van het hulmeisje vergelijken met DNA uit de databank van justitie. Haar lichaam werd 50 jaar geleden gevonden langs de snelweg. Tot nu toe is het niet gelukt haar identiteit te achterhalen. En op de Schelde bij Dendermonde in Vlaanderen wordt gezocht naar de schipper van een Nederlands binnenvaartschip dat daar is gezonken.